Dielke met het NOS-journaal. In Turkije zijn er dat de Turken zelf stemmen. De afgelopen jaren deed het parlement dat. De huidige premier, Erdogan, is de grootste kanshebber. Hij wil meer macht dan voorgaande presidenten... die vooral een ceremoniële taak hadden. Turken in Nederland mochten vorige week al stemmen... maar dat deden er niet veel. In Japan is een dode gevallen door orkaan Halong. 33 mensen raakten gewond. De orkaan ging enkele uren geleden aan land en is nu op weg naar Honshu, het grootste eiland. Er zijn windsnelheden gemeten van 180 km per uur en er valt extreem veel regen. Ruim een half miljoen Japanners zijn geëvacueerd. Amerika heeft opnieuw doelen van ISIS in Noord-Irak beschoten. De luchtmacht nam gepantserde voertuigen en een vrachtwagen onder vuur. Die zouden zijn gebruikt om burgers te beschieten. De Verenigde Staten bestoken ISIS sinds vrijdag. Ze willen de opmars van de moslimextremisten stoppen. Ook dropt de luchtmacht voedselpakketten om vluchtelingen te helpen. Als Israël niet terugkeert aan de onderhandelingstafel in Cairo, vertrekken de Palestijnen. Ze willen dat Israël de vredesonderhandelingen zonder voorwaarden hervat, maar Israël eist dat eerst het geweld in Gaza stopt. Vrijdag liep een tijdelijk bestand tussen Israël en de Palestijnen af. Hamas wilde het niet verlengen. In Dronten is gisteravond iemand doodgestoken. Wie het is, is niet bekend. Een ooggetuige zag het slachtoffer bij een supermarkt in het centrum in elkaar zakken. Het was erg druk in Dronten, omdat er een evenement was. Of de steekpartij daar verband mee houdt, is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is mogelijk een man uit een busje gesprongen of gegooid. Gistermiddag kreeg de politie een melding dat op de snelweg een gewonde man liep. Agenten zagen er inderdaad een Roemeen met een bloedende hoofdwond. In een busje verderop zaten vijf Roemenen te wachten.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 Nog altijd genieten we van een prachtige zomer en hopelijk gaat het nog even door, zei het dat het najaar met rassenschreden nadert. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Crossroads. In het eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week is If I Needed You. In het eerste uur de hitversie van deze song. Uiteraard ook een blokje country uit eigen land, maar nu eerst, zoals bijna gebruikelijk, een drietal recente singles uit de States. Beat of the Music was de openingssong van Brad Eldridge... Lee Bryce danst niet, I Don't Dance. En Kees Urban is de gast met Copcar. never een mail naar info at crossroadsmusic.nl We drove right past that no trespassing sign. We sat on the tailgate and watched the planes take off we had all night. There was no need to rush. That's when those cops came pulling up. And I thought, man, ain't this some. Your dad is gonna kill me. But if I survive tonight, I wouldn't change one thing. Baby, I know it sounds crazy, but there was something about the way No Fun, het debuut van Puss Boots, is een nieuw project van Nora Jones en ook dit project levert weer een prima album op. Puss Boots is een trio dat naast Nora Jones bestaat uit Sasha Dobson en Catherine Popper. De drie dames staan al een tijdje samen op het podium, maar tot een album was het nog niet gekomen. Ook No Fools No Fun wordt door de dames gezien als een voorproefje op een volwaardig debuut, want de nu verschenen plaat bestaat voor een belangrijk deel uit live materiaal. Mijn favoriete track is Don't Know What It Means. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Het Quebec afkomstige zanger Nelson Colt doet enigszins denken aan George Strait. In Across the River laat Nelson horen dat hij de roots een warm hart toedraagt. Zij het dat het best eigentijds klinkt. met de act van de maand. Tamara Rosanes is afkomstig uit de staat New York. In 1972 kwam ze naar Denemarken met haar Deense man en begon ze te zingen. Ze koos voor country. In Denemarken is ze regelmatig terug te vinden in de charts. Deze sympathieke zangeres was in het verleden te gast op het Floralia Festival. Home on the Range van deze act van de maand. with a buffer. Dat het Island Jewel geen enkele moeite kost om in de huid te kruipen van Loretta Lynn hoeft geen betoog. Op haar reguliere cd's heeft ze al overtuigend bewezen dat ze soepeltjes haar weg weet in de swingende honky-tonk. I'm a honky-tonk girl. Crossroads, Kees de Haan. If I Needed You is geschreven door Tuiners van Zendt en naar de top van de hitladers gezongen door Emmylou Harris en Don Williams. De hitversie stamt uit 1981. find me. van de bescheiden hoeveelheid echt nieuwe eigen liedjes leek het erop dat het creatieve gedeelte van Willie Nelson's brein al met pensioen was. Met Band of Brothers bewijst de liedjesmid het tegendeel, gezien het merendeel van de liedjes, 9 van de 14, eigen composities zijn. Dat is niet meer voorgekomen sinds 1996. Via The Wall maken we kennis met het nieuwe album van de 81-jarige Willy. bit off more than I could chew. I hit the wall. I went off like a Roman candle, burning everyone I knew. I hit the wall. down eerste onderdeel in dit eerste uur is een drietal songs uit eigen land. Linda Nijland is een Groningse zangeres. I'm Here is haar nieuwste album en daarop staat ook Pack Up Your Sorrows. West Virginia Railroad is ook weer actief bezig. Kees van der Loo neemt nog altijd het merendeel van de zang voor zijn rekening. The Day El Paso Died. Anita en de Starbompers sluiten af met Which One Is To Blame. Crossroads. This memories myself, although I guess I should. And I can't put the blame on you. I wouldn't if I could. Your nearness makes me tremble with desire. Your ruby red lips set my voor reden dan ook horen we weinig van Jackson Taylor en The Sinners. Jammer eigenlijk, want zijn muziek draagt de roots van de countrymuziek. Country rock van een hoog niveau dat doet denken aan de jaren 70 van de vorige eeuw. Make-up en faded blue jeans vinden we terug op het album Crazy Again. to my song. Yes, he watched me pick picking guitar, follow my fingers too long. She had the beauty of a girl way back in a dream. Lights can do wonders with makeup and faded messing up my mind. But I found a hundred reasons for looking away just one more time. Cause she could cause me to sing bad, all out of love with guitar. And blow all my chances in a big sing star. She was too young for my age. And all she got to looking better, and she got down closer to the stage. When she sucked on her line, I could tell just kind she'd be. Somehow I knew she was there to do bad things I got some bad news in my own bed. And the last thing I needed was somebody messing up my mind. But I found a hundred reasons for looking away just one more time. she could cause me to sing bad, all out of love with guitar. Blow on my chances in a big singing stall. And the last thing I needed was somebody messing up my mind. But I found a hundred reasons for looking away just one more time. same all out of love with guitar. Blow all my chances Fools No Fun is een album vol muzikaal vuurwerk met vooral heerlijk gitaarwerk. Maar het is uiteindelijk het vocale vuurwerk dat domineert. Hierin speelt de uit duizenden herkenbare stem van Nora Jones natuurlijk een belangrijke rol. Maar de wat rauwere strotten van haar twee medestanders voegen absoluut iets toe aan het geluid van Puss Boots. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. she don't give up de J.E. Randy Band met Tropical Ice. Don't even think about bringing your socks. typical eyes. Nothing better than doing it twice. It's the island, island time. You might as well just unwind. Golf carts and bright swimwear. You don't really have to care. Look over there, wave to me. I'm the beach bum. Yeah, I'm on. Eating a tropical ice Nothing better than doing it twice. It's the island, island time. Might as well relax your mind. It's the island, it's party time. Find a partner if you don't mind. We're gonna dance till the morning time because it's island time. somebody winks. Looking at stars and dreaming how far. You don't even have to leave your yard. Eating a tropical ice. Nothing better than doing it twice. It's the island, island time Stuur me geen kaarten, want ik ben zo weer terug met nog een uur country.